De NS adviseert mensen niet te reizen naar onder Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven. Elektrische en beveiligingssystemen zijn uitgevallen en op sommige trajecten is de bovenleiding defect of liggen er omgewaaide bomen op het spoor. ProRail heeft tientallen storingsploegen klaarstaan, maar ze kunnen pas aan het werk als het niet meer onweert. De Franse minister van Financiën Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het Internationaal Monetair Fonds. Zij is de opvolger van haar landgenoot Strauss-Kaan. Die zit vast in New York omdat hij in een hotel een kamermeisje zou hebben verkracht. Het Internationaal Monetair Fonds is een van de machtigste financiële instellingen in de wereld en is onder meer betrokken bij de reddingsoperatie rond Griekenland. De PVV dreigt opnieuw de gedoogsteun in te trekken als het kabinet extra moet bezuinigen vanwege de leningen aan Griekenland. Bij een faillissement van Griekenland zou Nederland definitief geld kwijtraken en de PVV is bang dat er dan extra moet worden bezuinigd. In een debat in de Tweede Kamer legde minister De Jager uit dat de leningen aan Athene gewoon blijven staan en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Nederland extra zou moeten bezuinigen. De Russische tennister Maria Sharapova heeft in Londen de halve finales bereikt van Wimbledon. Ze versloeg de Slovaakse Dominika Sibulkova in twee sets. In de halve finale speelt Sharapova tegen de Duitse Sabine Lisicki. De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Kvitova en de Wit-Russische Azarenka. Het weer, vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten. De minima liggen rond 17 graden. In de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. En met 19 tot 22 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen.